Op de snelwegen tussen Utrecht, Amersfoort en Hilversum staan files van tientallen kilometers. Hier en daar zijn ook ongelukken door gladheid gebeurd met alleen maar blikschade. Ook vanochtend waren veel problemen door het winterse weer, vooral in het westen, midden en noorden van het land. Op het drukste moment stond er bijna 400 kilometer file, ruim twee keer zoveel als normaal. Nederlandse wetenschappers vinden dat het VN-klimaatpanel voortaan sneller en openlijker fouten moet erkennen. Wel is de commotie over het recentste klimaatrapport buiten proportie, schrijven ze in een open brief. Die brief is ondertekend door tientallen klimaatonderzoekers van wie een deel heeft meegewerkt aan het rapport. Een aantal fouten in het rapport leiden onder meer in de Tweede Kamer tot veel ophef. Volgens de Nederlandse onderzoekers grijpen de critici de fouten aan om het hele klimaatwetenschap in discrediet te brengen. Maar de hoofdconclusies van het rapport zijn daarmee nog niet onwaar of gekleurd, zeggen ze. De wetenschappers noemen het zorgwekkend dat het publieke vertrouwen in het wetenschappelijk fundament van het klimaatbeleid een deuk heeft opgelopen. Een Britse hindoe mag na zijn dood worden gecremeerd op een brandstapel. Dat heeft het Hof van Beroep bepaald. De man van 71 uit Newcastle wilde een vergunning voor een openluchtcrematie, maar de gemeenteraad wees een verzoek af. Volgens de raad is het verboden om buiten crematoria menselijke resten te verbranden. De rechters hebben het verzoek van de hindoe toegewezen, omdat hij heeft beloofd dat de brandstapel wordt afgeschermd met een constructie met een dak. Volgens de hindoe is zo'n crematie essentieel voor het bevrijden van zijn geest. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd sneeuwbuien. De temperatuur ligt tussen 0 en min 3 graden bij een toenemende noordoostenwind. Morgen in het zuidoosten nog een enkele sneeuwbui.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 Someday.